in de 11e week. Whitney Houston, Million Dollar Bill, alweer 16 weken in de lijst. Daarmee het langst genoteerd. Ze zakt wel 8 plaatsen naar beneden. Dan Drake de beste IFR hoorde van 22 omhoog naar 21 in de 10e week. En Beyoncé met Radio staat nu 13 weken in de lijst. Van 17 zak zij naar nummer 20. Volgende uur starten we straks met ES en Replay op nummer 18. Ook gaan we natuurlijk even doornemen wat er allemaal in de geschiedenis is gebeurd op 22 januari. Ik heb shownieuws van YouTube en JC, Marco Borsato en Room 11. Daarover het nieuws in het volgende uur. En ook gaan we natuurlijk op weg naar de nummer 1 van Europa. Blijf er dus even bij, we zijn zo weer terug.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 De hoofdverdachte moet 12 jaar de cel in, dat is drie jaar meer dan de rechtbank hem gaf. tweede verdachte, die eerder vijf jaar kreeg, moet nu negen jaar de cel in. Het Hof in Leeuwarden achter bewezen dat de twee met voorbedachte raden met HIV besmet bloed bij vier mannen hebben ingespoten. Dat gebeurde op seksfeestjes waar de slachtoffers werden gedrogeerd. De bouw van het Bellen van Zuilencomplex langs de A2 bij Utrecht gaat niet door. Het project is te riskant wegens de financiële en economische crisis. Dat melden de gemeente Utrecht en projectontwikkelaar Burgfonds. Het gebouw Bellen van Zuilen moest 262 meter hoog worden en daarmee de hoogste wolkenkrabber van Nederland. De Dom in Utrecht is bijvoorbeeld 112 meter. Het ministerie van Vrom is blij met het besluit en spreekt van een mooie dag voor het groene hart. Groepen criminelen zijn in Haiti aan het plunderen geslagen in een grote sloppenwijk van Port-au-Prince. Een politiecommandant heeft tegen de BBC gezegd dat het criminelen zijn die waren ontsnapt nadat de muren van de gevangenis van de stad waren ingestort. Zo'n 5000 gevangenen, onder wie honderden zware criminelen, wisten zo te ontkomen. De berichten over plunderingen komen alleen uit de sloppenwijk Cité Soleil. In de rest van Port-au-Prince is er volgens VN-woordvoerders nauwelijks sprake van geweld. De schrijver Abdelkader Benali krijgt de Edu Perron-prijs 2009 voor zijn boek De Stem van Mijn Moeder. De jury spreekt van een rijk geschakeerde Nederlandse roman en zegt verder dat Abdelkader Benali stem geeft aan grenzeloze literatuur. Voor de Edu Perron-prijs komen kunstenaars in aanmerking die een bijdrage leveren aan een multicultureel Nederlands. Het weer overwegend bewolkt met vanavond in het westen af en toe een motregen.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 De... Daar hebben we hem, jaargang 20, aflevering 3 van 22 januari 2010. 19 stijgers deze week in de lijst van Europa. 3 zittenblijvers, 18 dalers en nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 13 weken de Sugarbabes. Babes, Cat Sexy, Robbie Williams met Bodies na 15 weken. Lady Gaga EE, Nothing Else I Can Say houdt het na 16 weken voor gezien. De plekken werden ingenomen door eh, Edward Maya, This Is My Life, Caro Elmerad, A Night Like This en Mellow. Melanie Fiona, It Kills Me. Dat waren de drie nieuwe binnenkomers van deze week. Madonna met Revolver, 11 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. Edward Maya en Vicky Luglina, Stereo Love. 9 plaatsen zakken ze naar beneden en daarmee het snelst van allemaal. Whitney Houston met Million Dollar Bill, alweer 16 weken lang in de lijst. Daarmee het langst genoteerd. 22 januari 2010, daar zitten we nu. Maar wat was het in 1840? Toen was de Britse kolonisten die komen aan in eh, Nieuw-Zeeland. 22 januari 1968, première van de musical eh, Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. De première was toen in New York. In 2003 de Mexicaanse staat Colombia wordt getroffen op dat moment door een aardbeving. dit moment natuurlijk de aardbeving in Haiti ook eh, goed in het nieuws. Aardig geldbedrag opgehaald gisteren door Radio 555. En dat alles dus naar Giro 555. Wij gaan verder met de nummer 18. IAS eh, stond vorige week nog op 27, gaat in de derde week naar nummer 18. Zijn single heet Replay.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 I live with a sky in, yep, you know this. Yo. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let up. All black on, black cow shades, black top Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. Am I running? crap. computer had even moeite met volgorde van een paar platen geloof ik. Maar in ieder geval op 18 eh, eh, begonnen we met IAS en Replay. Daarna Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Die stond op 16. Rihanna met Hart op 14. JC, Lil Jon en Jean-Paul net Do You Remember. Vijf weken in de lijst van 19 omhoog naar nummer 13. Die laatste weet ik zeker dat je gehoord hebt. Die daarvoor weet ik niet zeker wat hij nou allemaal gedraaid heeft, die computer. Maar goed, we gaan verder met het show nieuws. rapper Jay-Z die werkt met youtube Man Bono en gitarist die aids aan een benefietsingle voor Haiti. De artiesten zullen vandaag ook op het podium klimmen tijdens Hoop voor Haiti, de internationale inzamelingsactie van muziekzender MTV. Acteur George Clooney en uh, hiphopper Wyclef Jean zullen ook aanwezig zijn. De muziekzender die schrijft eh, dat de bijzondere samenwerking plaats zal vinden in Londen Hoop voor IT e kan volgens MTV rekenen op de steun van meer dan 100 acteurs, presentatoren en actrices. Onder andere Coldplay, Rihanna, Bruce Springsteen, Shakira en Stevie Wonder proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het door zware aardbeving, de zware <laughs> aardbeving getroffen Haiti. welke afgelopen woensdag ook nog eens een eh, naschok van 6.1 op de schaal van Richter moest incasseren. JC die staat niet voor de eerst met eh, U2 op de planken. Tijdens de MTV Europe Music Awards die in november uitgereikt werden in Berlijn... bracht de rapper met de rockers het nummer Sunday Bloody Sunday al ten gehoren. Dan wat nieuws van de eigen bodem, want de Nederlandse band Room 11 die stopt ermee. Zangeres Jana Schra bevestigt maandag op haar website dat de groep stopt en dat iedereen zijn eigen kant op gaat. Room 11 was een eh, geweldige ervaring voor mij schrijft de 27-jarige Shana gouden en platina awards en vijf jaar toeren over de hele wereld, voelden we dat het niet verder kon gaan. Ik wist dat het tijd was om voor mezelf eh, te, beginnen. De zangeres gaat solo en verwacht in 2010 haar eerste album uit te brengen. Dan gaan we even naar Engeland, naar Manchester. Want een DJ uit Manchester heeft zich de woede van luisteraars op de hals gehaald... nadat hij het nummer Jump van Van Halen draaide. Terwijl een vrouw die eh, einde aan haar leven probeerde te maken door van een brug te springen. Agenten probeerden de vrouw op eh, andere gedachten te brengen toen DJ Steve Pink, eigenaar van Revolution Radio, het nummer in zijn ochtendshow draaide. Volgens Pink draaide het nummer op verzoek van een luisteraar die in de file stond vanwege de vrouw. Geen enkele motor of auto mocht namelijk over de brug, zolang de politie de vrouw niet op andere gedachten wist te brengen. En de 30-jarige DPS-vrouw eh, die eh, sprong uiteindelijk toch. Haar zelfmoordpoging mislukte echter. Ze brak wel eh, haar beide benen. Ze heeft het liedje niet gehoord, dus de actie van de DJ was niet van invloed op haar gedrag, aldus de politie woordvoerde. En Marco Borsato heeft via zijn website gereageerd op een verhaal dat hij belasting zou hebben ontdoken. De financieel zwaar getroffen zanger die zegt dat hij niets te verbergen heeft en had. En ook geeft hij toe dat hij in 2007 eh, 2 miljoen euro betaalde aan de fiscus. Aan het begin van mijn carrière is aan mij geadviseerd mijn platenroyalties te laten beheren door een op de Antillen gevestigd vennootschap, legt Borsato uit. Later, toen bleek dat mijn carrière zich helemaal niet buiten Nederland en België had ontwikkeld, heeft de fiscus daar vragen over gesteld en eh, moest al het geld weer terug. Die discussie heeft in 2007 namelijk geresulteerd in de betaling door mij van 2 miljoen euro aan belasting. Voorzater benadrukt dat er al eh, jaren niks meer via de Antillen loopt. Ik betaal gewoon net als iedere andere Nederlander belasting over mijn inkomsten. Van een potje op Curaçao is helemaal geen sprake meer. Tot slot benadrukt eh, Borzato dat de financiële constructie niks te maken heeft met het debakel rond de entertainmentgroep. Het artiestenbureau waarvan eh, Borsato mede-aandeelhouder was, ging in september namelijk failliet. Ook hier hebben we weer heel veel van geleerd. Besluit de zanger zijn gesprek. De lijst van Europa gaat verder en de doen met Lady Gaga en Beyoncé. Een single Telefoon. De single staat al vijf weken in de lijst van Europa.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 Nummer 20 is er voor Beyoncé met Radio. 13 weken in de lijst, 3 plaatsen naar beneden. Lady Gaga met Bad Romance nu 9 weken in de lijst, zakt ook 3 plaatsen. IAS en Replay gaan we eh, een kleine 9 omhoog, van 27 eh, naar 18 en dat alles in hun derde week. September, Because I Love You, 10 weken in de lijst. Vorige week nog op 10, deze week op 17. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, 3 weken in de lijst. Van 25 omhoog naar nummer 16. David Guetta met One Love, 8 weken in de lijst. Vorige week nog op 9, deze week op 15. Rihanna met Heart, 3 weken in de lijst. Van 20 omhoog naar nummer 14. JC, Sean Paul en uh, Lil Jon, Do You Remember, 5 weken in de lijst. Van 19 omhoog naar 13. Lady Gaga, Beyoncé, Telefoon. 5 weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 12. Net Natuurlijk nog Jamie Column, I'm All Over It. 7 weken in de lijst en blijft zitten dus op nummer 11. Nummer 10 is er uh, twee plaatsen verlies voor Jason Mraz. Butterfly staat nu 7 weken in de lijst en zakt van 8 naar 10 toe. De nummer 9 die is uh, voor drie mensen tegelijk. Voor Timbaland, Nelly Vitaro en voor Show Shy, The Morning After Dark. De nummer 9 en Timbaland. I'll be the same when it all answer for ya. I never sleep when comes the night, but every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? gebruikt worden voor So Shy, die onder contract staat bij het label van Timbaland. Samen met Nelly Furtado hoorde je The Morning After Dark. Zes weken staan ze in de lijst van Europa van 12 omhoog naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het opnieuw bewolkt en de bewolking wordt gedurende de dag alleen maar dikker. blijft tot ver in de middag droog, maar dan bestaat de kans op regen. die regen die zet zich door. Vanavond en de komende nacht is namelijk bewolkt en valt de enige tijd regen en modregen temperatuur daalt naar waardes rond de 2 graden boven het vriespunt en er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Morgen is het ook bewolkt en met name in de ochtend valt er nog wat regen. wind waait uit het zuiden en eh, later uit het westen. is afgenomen naar zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is dan bewolkt, eh, maar droog. de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. De wind waait niet meer dan zwak uit het westen. Zondag is het ook bewolkt en kan er lokaal nog een buikje gaan vallen. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een maximale 4 graden. Zondagavond en maandagnacht is het een half tot zwaar bewolkt, maar wel weer droog. De wind waait uit noord tot noordoost en is overwegend matig van kracht. Even kijken wat de AMB ons nog te melden heeft. Op de A1 staat, het, eh, staat een filetje, is het maar eigenlijk. Amstelveen, eh, nee, Amsterdam richting Amersfoort. Dan tussen knooppunt Watergasmeer en knooppunt Diemen, daar staat 2 kilometer. A9, dat is Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en knooppunt Rotterpolderplein, daar staat 2 kilometer. In de ring van Amsterdam is het ook druk. Koenplein richting Watergasmeer tussen Osdorp en de Rij 3. En op de ring van Amsterdam nog eentje. De Nieuwe Meer richting Koenplein tussen Osdorp en Knoop het Koenplein. Daar staat nog eens 4 kilometer achter elkaar. Heb ik ook nog één waarschuwing voor je. Op de A5 namelijk Haarlem richting Hoofddorp ten hoogte van hectometerpaal 5.4. Dat is aan het einde van het glazen geluidsscherm. Daar staan ze namelijk op je snelheid te controleren. Het ritme van Zandvoort.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 Jason die had er even geen zin meer in, denk ik. Hij stopt er meteen maar mee. Jason Derulo, What Did You Say? Hij gaat wel heel erg ruim aan de kant voor Snow Patrol. Just Say Yes staat alweer 9 weken in de lijst van Europa.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 thought weken lang spelen we al het spelletje met Rihanna, Russian Roulette. Vorige week was zij de beste van Europa. Deze week moet ze in één keer drie plaatsen inleveren en zak ze van de hoogste positie naar positie nummer 4. Even kijken in de Nederlands top 40, daar vijf nieuwe binnenkomers. Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart op nummer 40. Bad Boys van Alexander Bourquet op 33 zou zo graag van Jurk op 31. En Jurk, dat eh, zijn trouwens Jeroen van Koningsbrugge samen met Dennis van de Ven. Die vinden we dus eh, nieuw binnen op nummer 31. Even kijken, nummer 29, Cheryl Cole, Fight for This Love, nieuw binnen. En uh, Ray en Anita, In the Name of Love op 28. Keen, No Surrender. Zakt van 9 naar 10, van 11 naar 9, Deja Vu, Ina en Bob Taylor. Meet Me Halfway wisselt het stuivertje met Rihanna Russian Roulette 7887. Woman Anouk blijft staan op 6. Just Say van Snoop blijft staan op 5. TikTok van Keisha wisselt ook weer een stijvertje. Nu met uh, Empire State of Mind van JC. Van 3 naar 4 en van 4 naar 3. Broodje baakpauw of broodje warm vlees. Hè, de opposites blijven zitten op nummer 2 in hun zesde week. En Owl City met Fireflies is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Vijf weken lang staan ze al op nummer 1. Ze staan pas acht weken in de Nederlandse top 40. De lijst van Europa moet ook verder. Dat doen we toevallig ook met Owl City. Fireflies blijft zitten op nummer 3 en dat alles in de zevende week. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5. De 40 heetste hits van Europa. Kom allemaal weer voorbij, maar wie is nou de nummer 1? You would not believe your eyes If 10 million fireflies Lit up the world as I felt.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 Deze week kwam ze daar binnen op nummer 29 en dat zie je meteen terug in de Euro Breakdown. Van nummer 7 gaat ze in één keer omhoog naar nummer 2. Acht weken lang staat ze trouwens in de lijst met 5 voor This Love. Deja Vu, zo heet de single van Ina en Bob Taylor. Zeven weken hebben ze erover gedaan. Vorige week nog op nummer 2. Deze week snoepen ze er nog een plek vanaf en gaan ze naar de hoogste tree van Europa. Ina, Bob Taylor, Deja Vu hoor je. Dit is CFM. was de inspiratie een beetje op.